is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. VNO hebben om goed personeel te vinden, zoals de ICT. Veel Syriërs zijn goed opgeleid. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer zegt in de Volkskrant... dat hij met het kabinet en uit zijn bureau Randstad bekijkt... hoe deze mensen zo snel mogelijk aan het werk kunnen worden geholpen. Bij verschillende noodopvanglocaties zijn gisteravond en vannacht bussen met asielzoekers aangekomen. Ze komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat vol zit. Bij het sportcentrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam kwamen drie bussen met iets meer dan 200 asielzoekers aan. In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem zitten sinds vannacht 57 asielzoekers. Dat kunnen er de komende week 350 worden. Ook in Zeist en Roosendaal in Noord-Brabant worden honderden slaapplaatsen geregeld. In Nunspeet, Brummen en Oosterhout gaat het om kleinere aantallen. Deze en andere gemeenten hebben gehoor gegeven aan de noodoproep gisteren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om tijdelijke slaapplekken in te richten. De tweede dag van de algemene beschouwingen, die rond middernacht zijn afgesloten, stonden vooral in het teken van de vluchtelingenstroom. Alle partijen benadrukten de ernst van het probleem, maar de standpunten lagen ver uiteen. Wel vroeg een Kamermeerderheid om meer geld voor opvang in Nederland en in de regio. Verder heeft premier Rutte gezegd dat minister van de Steur de politiebonden uitnodigt om vandaag te praten over de CAO. Wat Van de Steurs inzet is, is niet bekend. De politiebonden zeggen dat ze het gesprek niet uit de weg gaan. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het 2-2 tegen Celtic. Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker. Groningen en AZ verloren hun eerste groepswedstrijd. Olympique Marseille was met 0-3 te sterk voor Groningen. En AZ ging in Belgedome met 3-2 onderuit tegen Partizan. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 10 tot 12 graden.